Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden laat onderzoeken of de omstreden gevangenis in Guantanamo Bay kan worden gesloten. De Nationale Veiligheidsraad leidt het onderzoek. Ook het congres wordt erbij betrokken. Voor het einde van Bidens ambtstermijn in 2024 moet de gevangenis dicht, zegt het Witte Huis. Er zitten nu nog ongeveer 40 gevangenen. De vraag is nog wat er met hen moet gebeuren. President Obama probeerde Guantanamo Bay ook te sluiten, maar werd tegengewerkt door het congres. In de Duitse deelstaat Saxe moeten personen uit verschillende huishoudens verplicht een mondkapje op in de auto. Bijvoorbeeld als er wordt gecarpoold. Het dragen van een kapje in een auto is eigenlijk tegen de Duitse regels. Je bent dan niet herkenbaar. De politie zegt dat hardrijders met een mondkapje niet ontkomen aan een boete. De ogen zouden voldoende zijn om de identiteit van de bestuurder vast te stellen. De WHO krijgt niet alle data over de eerste coronabesmettingen in China. De Chinese overheid weigert de data te overhandigen, schrijft The Wall Street Journal. De data zouden kunnen helpen om te bepalen hoe en wanneer het virus zich in een vroeg stadium verspreidde. Zanger Justin Timberlake heeft zijn excuses aangeboden aan Britney Spears en Janet Jackson. Aanleiding is de documentaire Framing Britney Spears. Timberlake kreeg kritiek op de manier waarop hij 20 jaar geleden sprak over zijn seksleven met Spears. De twee hadden toen een relatie. De zanger verontschuldigt zich ook voor een optreden in 2004 met Janet Jackson, waarbij hij haar BH naar beneden trok. De zanger schrijft op Instagram diepe spijt te hebben van de incidenten. Het weer nog een koude nacht met min 8 tot min 12 graden.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 Alles wat jij moet doen, is mij op mijn woord geloven. Afscheid nemen bestaat for you to justify my life. Forgiven, just about forget Let them take you on a first date again And when you lean in for a kiss I hope you both She makes you feel the same way about her that I feel about you right now.